Sinds vorig jaar oktober zijn 15 immigranten onder vuur genomen. Daarbij viel één dode. De politie gaat ervan uit dat er één dader is die een racistisch motief heeft. De Europese Unie stuurt een interventieteam van grenswachten naar Griekenland om het land te helpen in de strijd tegen illegale immigratie vanuit Turkije. Zo'n 90% van alle migranten komt de EU via Griekenland binnen. In negen maanden tijd zijn al meer dan 30.000 illegalen gearresteerd. Griekenland kan de opvang van de migranten niet aan en daarom wordt de speciale Europese mobiele brigade van grenswachten ingezet. In Afghanistan zijn dit jaar tot nu toe 600 buitenlandse militairen om het leven gekomen. Het hoogste aantal sinds de invasie in 2001. De 600ste sneuvelde gisteren tijdens een aanval van de Taliban in het oosten van het land. Het aantal gesneuvelde militairen stijgt elk jaar. In Afghanistan zijn meer dan 150.000 Amerikaanse en NAVO-militairen aan het werk om de Taliban te bestrijden. Op de A67 is gisteravond ter hoogte van Eersel een man doodgereden. Hij liep op de snelweg in de buurt van een benzinestation. De politie heeft geen idee waarom hij daar liep. Eén rijstrook van de A67 in de richting Eindhoven was een tijdje afgesloten... in verband met het onderzoek naar de zaak. Het Internationaal Olympisch Comité overweegt vuurwerk te verbieden tijdens de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Het traditionele grote vuurwerk is schadelijk voor het milieu en het IOC